is dat de sterkste toename sinds begin 2000... Toen kostte een bestaande woning omgerekend nog gemiddeld zo'n 160.000 euro. Vorige maand was dat 4 ton. Nieuwbouwhuizen zijn niet in die berekening meegenomen. De man die verdacht wordt van de verkrachting en de moord op de Belgische studente Julie van Espen is schuldig bevonden. Dat heeft een jury in Antwerpen besloten. Later vandaag moet duidelijk worden welke straf de 41-jarige Steve B. krijgt. Volgens Belgische media riskeert hij levenslang. De 23-jarige van Espen verdween 2,5 jaar geleden... nadat ze in de plaats Schilde op de fiets was gestapt... om naar vriendinnen in Antwerpen te gaan. Een paar dagen later werd haar lichaam bij een zoekactie... in de buurt van Antwerpen in het Albertkanaal gevonden. Steve B. bekende in 2019 al dat hij van Espen om het leven had gebracht. Vanaf vandaag zijn in Nederland nieuwe inreisregels voor reizigers van buiten de EU van kracht. Er geldt nu een testplicht, ook voor gevaccineerden en voor mensen met een herstelbewijs. Reizigers uit zeer hoog risicogebieden moeten verplicht minimaal vijf dagen in quarantaine. Er zijn ook uitzonderingen op die nieuwe regels. Zo hoeven kinderen onder de 12 bijvoorbeeld geen negatieve testuitslag te laten zien. De Nederlandse film Do Not Hesitate maakt geen kans meer op een Oscar. De productie van regisseur Sharif Korver haalde niet de shortlist voor de beste buitenlandse film. Films uit onder meer Oostenrijk, België en Duitsland zijn wel genomineerd. Do Not Hesitate gaat over drie jonge soldaten op vredesmissie in het Midden-Oosten. De film draait sinds 11 november in de bioscoop. De uitreiking van de Oscars is 27 maart.